Kees Groot met het NOS-journaal. Zeker vijf mensen zijn in de Zweedse stad Malmö gewond geraakt toen de politie een demonstratie wilde opbreken. Mensen werden vertrapt door politiepaarden. Eén persoon is daarbij ernstig gewond geraakt. Volgens de politie sloegen de demonstranten de paarden met knuppels en gooiden ze met flessen en vuurwerk. De betogers protesteerden tegen de bijeenkomst van de Zweedse neonatiepartijen op een plein in de stad. Volgens ooggetuigen trad de politie onnodig hard en agressief op tegen de antifascistische demonstranten. In Gaza-stad is een flatgebouw van 13 verdiepingen ingestort... nadat het was geraakt door twee Israëlische raketten. Vijf minuten voor de beschieting was er een waarschuwingsraket... die het dak raakte, zegt de politie in Gaza. Israël zegt dat er een commandopost van Hamas in het flatgebouw zat. Islamitische strijders zeggen dat ze het vliegveld van de Libische hoofdstad Tripoli hebben veroverd op troepen die voor de regering vechten. Er is weken gevochten om de luchthaven. Op sociale media circuleren foto's van de strijders die vieren dat ze in de buurt van het luchthavengebouw staan. In Sierra Leone is een Brit besmet geraakt met ebola, meldt het Britse ministerie van Volksgezondheid. De man is daarmee de eerste Brit van wie bekend is dat hij het virus heeft opgelopen. Hij woont in het West-Afrikaanse land, maar verdere details zijn nog niet bekendgemaakt. IJsland heeft code rood gegeven voor de luchtvaart vanwege de vulkaan Badabunga. Er wordt rekening gehouden met de uitstoot van grote hoeveelheden as. Code rood, de hoogste alarmfase, betekent dat een uitbarsting is begonnen of ieder moment kan beginnen. De KLM volgt de ontwikkelingen op de voet, maar ziet nog geen aanleiding de vliegroutes aan te passen.